Just another play for today. Oh, but I'm. día. sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words when we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep?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 En ook nu is het weer onrustig in Tripoli. Volgens ooggetuigen zijn verschillende overheidsgebouwen in brand gestoken. Ook zijn er meldingen dat gebouwen van de staatsmedia zijn geplunderd. Een schoonmaakbedrijf in Rotterdam heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Sommige Polen zouden zeven nachten per week werken voor 4 of 5 euro netto per uur. Ook zaten een paar werknemers in een te krappe woning... waarvoor 250 euro per maand op het salaris werd ingehouden. Van het Rotterdamse schoonmaakbedrijf is de administratie in beslag genomen. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn bij een zelfmoordaanslag op een overheidsgebouw zeker 28 mensen om het leven gekomen. Volgens een overheidsfunctionaris stond er op het moment van de explosie een lange rij mensen voor het gebouw om een identiteitskaart op te halen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz, waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. Jongeren die roken kunnen op latere leeftijd aandachtstoornissen krijgen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit ontdekten dat ratten die in hun puberteit nicotine kregen toegediend, op volwassen leeftijd concentratieproblemen kregen. Het effect bij mensen zou net zo zijn. Bij mensen die op volwassen leeftijd beginnen met roken zou geen schade optreden. In Vlaanderen zijn vorig jaar tien keer meer Rooms-Katholieken uit de kerk gestapt dan in andere jaren. Vooral in het bisdom Antwerpen lieten veel katholieken zich uitschrijven. Daar waren het er vorig jaar ruim 2100, in 2009 nog 139. De kerk had vorig jaar te maken met een reeks schandalen over kindermisbruik door geestelijken. Het weer in het zuiden bewolkt.